Stubenitski met het NOS-journaal. De Libiër die was veroordeeld in verband met roken. Volgens het gerechtshof in Den Haag is het niet aannemelijk dat hij de brand opzettelijk heeft veroorzaakt. Bij de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost kwamen elf mensen om het leven. Tot twee keer toe werd de Libiër veroordeeld voor het veroorzaken van de brand door een peuk weg te gooien. De Hoge Raad vernietigde het vonnis eind 2010, waarna het Haagse Hof de zaak opnieuw in behandeling nam met vrijspraak als uitkomst. Winkels in Duitsland draaien een stuk beter dan in Nederland. De omzetten van de detailhandel zijn in januari met 3,1% gestegen ten opzichte van een maand eerder. Het is de sterkste verkoopstijging op maandbasis in Duitsland sinds december 2006. Vooral de verkoop van voeding, drank en tabak nam toe en dan met name in supermarkten. Ook werd er meer via internet en postorderbedrijven verkocht in Duitsland. Mensen krijgen weer vertrouwen vanwege de sterke Duitse arbeidsmarkt. ABN AMRO heeft een goed jaar gehad. De bank, die in handen is van de overheid, maakte bijna 950 miljoen euro winst. Een jaar eerder kwam de winst uit op bijna 700 miljoen. ABN AMRO moest in 2012 opnieuw afschrijven op Griekse leningen. De bank gaat ervan uit dat een groot deel van die leningen niet wordt terugbetaald. Werknemers van een Schotse distilleerderij hebben duizenden liters whisky in het riool laten lopen. Het gebeurde tijdens de schoonmaak van apparatuur door de nachtploeg. In plaats van het afvalwater lieten ze 18.000 liter whisky van het merk Ballantines wegstromen. Volgens Schotse media had de whisky een waarde van zo'n half miljoen euro. De fout werd ontdekt toen werknemers een sterke dranklucht roken. Het weer. Vanuit het noorden breekt de zon door en het wordt 5 tot 7 graden. In het weekend weinig verandering. Daarna wordt het zachter. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op eh, de A12 staan ze te Utrecht en Veenendaal. En op de A37 worden gecontroleerd tussen Hogeveen en de grensovergang met Duitsland. Vanzelfsprekend kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd, want het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Oh, laat het het strand zijn, laat de zee zijn. Laat mij iets doen nu, waardoor je mij nooit meer wil zien. zijn. Maar laat me dit nooit meer vergeten, nooit meer vergeten. Laat me dit nooit meer vergeten, bovendien.